Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De kijkshop is failliet. De winkelketen vraagt morgen faillissement aan... waardoor zo'n 400 medewerkers op straat komen te staan. Alle 70 winkels gaan per direct dicht. De kijkshop verkocht ruim 40 jaar artikelen via de vitrine. Klanten bekijken een product, vullen een bestelbriefje in... en de medewerker haalt het uit het magazijn. Vorig jaar sloot het bedrijf al een aantal vestigingen en kondigde het aan dat het roer om moest. De topman wilde van de kijkshop een internetplatform maken waarop consumenten elkaar advies geven over de aankoop van producten. Na drie dagen komt er een einde aan de shutdown van de Amerikaanse overheid. De democraten en republikeinen in de Senaat hebben afgesproken dat de begroting wordt verlengd tot 8 februari, waardoor de federale ambtenaren weer aan het werk kunnen. 81 van de 100 senatoren stemden voor. In ruil voor steun van de Democraten hebben de Republikeinen toegezegd dat er volgende maand een open debat komt over de Dreamers, zo'n 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen. Eerder eisten de Democraten een oplossing voor die kwestie voordat ze met een begroting zouden instemmen. Nederland roept Turkije op terughoudend te zijn bij de operatie tegen Koerdische milities in Syrië. Minister Zelstra maakt zich zorgen over de aanvallen van het Turkse leger in de Syrische regio Afrin. Hij waarschuwt dat de operatie invloed kan hebben op de gezamenlijke strijd tegen IS. De Koerden spelen daarin een belangrijke rol en dan helpt het volgens Zelstra niet als Turkije de Koerden aanvalt. In Lisse is iemand met zijn auto het gebouw van de regionale sociale dienst binnengereden. Het is een man van 52 uit Hillegom. Niemand raakte gewond, maar het gebouw liep forse schade op. De politie gaat ervan uit dat de man het met opzet deed. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond 3 graden. Morgen veel bewolking, met vooral in de middag af en toe regen of motregen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB.